Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een gevangenis in het noordoosten van Syrië is een hevige strijd gaande tussen terreurgroep IS en Koerdische bewakers. In die gevangenis worden zo'n 5000 IS-strijders vastgehouden. In vier dagen tijd zijn bij de gevechten zeker 136 doden gevallen... meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Onder de doden zijn IS-strijders, bewakers en burgers. Volgens de berichten zijn honderden IS-gevangenen ontsnapt. Een deel van hen is inmiddels weer opgepakt. Bij de massale coronademonstratie in Brussel zijn 15 mensen gewond geraakt, onder wie drie politiemensen. 70 mensen zijn opgepakt. Naar schatting waren er zo'n 50.000 demonstranten op de been. In de loop van de middag liep de demonstratie op een aantal plaatsen uit op rellen. In de Europese wijk gooiden relschoppers ruiten in van Europese instellingen... en gooiden dranghekken en andere objecten naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Op de snelweg A58 tussen Tilburg en Eindhoven is een auto met hoge snelheid gecrashed tijdens een achtervolging door de politie. Agenten hadden de achtervolging ingezet na een melding van een bedreiging met vuurwapen. In het voertuig vonden agenten een nepwapen. De bestuurder is opgepakt en gewond naar het ziekenhuis gebracht. De snelweg is een tijd afgesloten geweest voor onderzoek. Het einde van de coronapandemie in Europa is mogelijk in zicht, dat zegt de directeur Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie. In een interview met persbureau AFP zegt hij dat hij verwacht dat wanneer Omicron eenmaal verdwijnt, de meeste mensen maandenlang immuun zullen zijn. Dat is te danken aan vaccinaties en de vele besmettingen. Het weer nog. Het kan mistig zijn vannacht en licht vriezen.